Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De hoogste EU-bobo heeft de belangrijkste plannen voor komend jaar verteld. Ursula von der Leyen, de baas van de Europese Commissie... had het in de State of the European Union... onder meer over eventuele nieuwe lidstaten. Dat vertelt correspondent Ardy Stemerding. Uitbreiding van de Europese Unie hè, met eh, Oekraïne, Moldavië, Georgië... nog een aantal landen is natuurlijk duidelijk een onderwerp eh, de laatste tijd. En de verwachting is dat eh, von der Leyen zich daar positief over zal uitlaten. Nog eens een keer zal benadrukken dat zij het belangrijk vindt dat er meer landen bij de EU komen. In de speech ging het verder over het milieu, het klimaat en de boeren. Van der Leyen zei dat de duurzaamheid en groei allebei belangrijk zijn. In Zuid-Limburg zijn ze op sommige plekken nog aan het dweilen. Gisteravond regende het daar zo hard dat kelders en straten onder water liepen. Bij een ROC-school stroomde het naar binnen. heeft hier zeker 15, eh, 20 centimeter gestaan. Um, door het plafond kwam het eh, omlaag. Op eh, een aantal plaatsen zijn ook de plafondplaten uh, eruit gevallen. En ja, vooral op de tweede en eerste verdieping bij de open werkplekken... daar stond het water gewoon een centimeter hoog op de vloerbedekking. Vanmorgen ging het op verschillende plekken in Noord-Holland mis door de harde wind en regen. Zoveel in Westerland een boom op een auto. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En het hing al een tijdje in de lucht, maar het gaat dan nu echt gebeuren. Toeristen moeten vanaf volgend jaar 5 euro betalen voor een dagje Venetië. Maar ja, hoe ga je checken of dagjes mensen? dat hebben gedaan? Dat vraagt onze correspondent zich ook af. Ga je daar mannetjes voor op straat zetten? Gaan die iedereen aanspreken? Eh, wat als je in Venetië woont? Er was ooit het idee om, om echt eh, van die hekjes te zetten, van die draaideurtjes, zoals in een pretpark. Maar daar hebben inwoners sterk tegen gefilmineerd, want dan hebben zij het gevoel wij wonen in een pretpark. Daar hebben ze geen zin in. Maar dan blijf je wel zeer sterk met de vraag hoe Venetië dat gaat controleren. Eh, en daar ben ik zelf ook nog benieuwd naar.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 Zandvoort heeft een popkoor, de Beatpopzingers. En dit fantastische koor bestaat dit jaar 20 jaar. En dat vieren ze met een jubileumconcert op zaterdag 16 september in Theater de Krocht. Nadere bijzonderheden volgen nog, maar schrijf deze datum alvast in uw agenda. Graag tot 16 september. Ja, zoals u net al gehoord hebt, de Singers bestaan dit jaar 20 jaar. Aanstaande zaterdag is er een jubileumconcert in de krocht, zoals ik al zei. De aankomende twee uur draai ik muziek uit hun repertoire. En het tweede uur zijn er gasten in mijn studio. Dan praten we over ins en outs van dit fantastische koor. En natuurlijk draaien we dan ook muziek. It's I'm old. Cause when I get you alone, you know I waren de Beatles met A Hard Day's Night. En we gaan door met een hele vrolijke Alexander Ryback met Fairy Tale. Sprookjes. vrij, stoppen met roken en leefstijltraining. Denk erover na om te stoppen met roken. Schrijf je dan snel in voor deze training. thema bijeenkomsten op elke gewenst moment kan je instromen. Informatie en inschrijven Marion Schouten, m.schouten, plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 41 275228 06 41 5228. En de startdatum is 9 oktober. Elke maandag van 4 tot 6 uur. De locatie, pluspunt, Zandvoort. We gaan door met ABBA. Thank you for the music.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 En toen hadden de twee dames, die gingen dan met die kopjes heen en weer. Een fantastisch gezicht, was echt mooi. Ja, dan hebben we iets heel droevigs. Een legendarisch figuur is niet meer. Hoort zegt het voort, was zijn roep in het dorp, in dorpen en op pleinen. Klaas, je hebt het volbracht. Het was mooi je gekend te hebben hebt veel leuke dingen gedaan. Je hebt veel evenementen gedaan. Vele uurtjes in de ochtenden bracht je door op de ijsbaan. Je aandacht voor een ieder was zo mooi als Sint en Kerstman.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 Nee, Mick Jagger. Dancing in the Street. Daar komt hij aan hoor. Even wachten, want ze komen eraan. Oké, Tokyo! South America! is altijd voor dichters een inspiratiebron geweest. Niet alleen vanwege de kleurschoonheid in de natuur, maar ook als seizoen voor beziening. Onder begeleiding van Theo Ching-chu duik je in de poëzie met een link naar dit getijden. De kosten zijn 3 euro en aanmelden kan via de balie van bt of telefoonnummer 3040700. 3040700. 40 En het is vrijdag 15 september van 2 tot half 4. En de locatie, de Bibliotheek Zandvoort. En we gaan lekker door naar, we gaan naar Copacabana met Barry Manilow. Her the crowded floor. They worked from eight till four. They were young and they bushes flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the is so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind. Applaus voor Barry Manilow.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 The sound of the wind is whispering in your head. Can you feel it coming back? Through the warmth of the cold, keep running till we're there. We're coming home. kan me nog herinneren op een korendag. Dat eh, organiseerde hun ook. Eh, Waar zat het, eh, slot waren wij altijd, de beatspopzingers. En dan kwam er altijd bij deze, bij, bij de Dotan... kwam er dan de drummer binnen vanuit er achteruit de, de kerk, zeg maar. Met een trommel. Dat was altijd heel indrukwekkend. Ik vond het altijd fantastisch. Ik ga door met een van hun eerste liedjes. Het is niet het eerste liedje, daar komen we straks op. Maar een van hun eerste liedjes en dat was Parachute. Something Happens. Take a parachute and go. There's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I will. I will. If the wind's not there. you. Your parachute won't let you down. Take your parachute and go. Take your Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take the stop you ever get in sorrow. And if the winds don't catch you, I will. I will. If the wind Take your parachute and jump.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 Het was voor mij een compleet nieuw nummer. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik vond het best een leuk nummer om te zingen. En ik ga door met Van Velzen. Call it luck. You're putting voice inside my head for no reason. I believe them. You can call it love. You can call. I can't hide. can't hide nog even het weer doornemen voor het weekend. Van vandaag is het licht wisselvallig, maar dat weten we al. Met een mix van zon, wolken en af en toe een bui. De temperatuur gaat flink naar beneden en komt uit tussen 19 en 21 graden. Dit zijn ook de normale temperaturen voor half september. Ook in op de donderdag zullen de temperaturen rond de 20 graden uitvallen... en blijft het grotendeels droog. Op vrijdag en het volgend weekend kan de thermometer alweer een graadje hoger uitslaan richting de 22 graden... met hier en daar wat bewolking. Maar ook regelmatig komt de zon tevoorschijn. We gaan door met Coldplay, The Scientist. De eerste gasten komen nu binnen. En ik ga vast een klein beetje terug in de tijd, 20 jaar geleden. 20 jaar geleden wilden Ed en Marijke van Wonderen... samen met dochter en schoonzoon Arno Anentet, Westerburger... iets doen voor de jeugd in Zandvoort. Ze wilden dat doen in de protestantse kerk aan het Kerkplein. Maar de animo van de jeugd viel een beetje tegen... en toen werd het door het viertal geopperd om een popcorn op te richten. Uiteraard bedoeld voor de jeugd. Arno zou de technische leiding op zich nemen, dirigeren en begeleiden op de piano.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 <laughs> Mel Antarctica, saving Africa. opera, and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home, I can't stand this place, cause there's too many hipsters, and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain, you're my helter skelter. Or how can I explain that you're the best? trying phones. They gloom the coastline here, it's silent disappear. And maybe once a year, I think to clean my car. I cut my reflection, I drive the car. I've been medicated with cigarettes and alcohol. I got vertigo, no, I can't see. Het einde van het eerste uur en we gaan straks weer door na het nieuws en de boodschappen met de Beatsortfingers en twee gasten. En dan wordt het leuk. Hey, North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts, hey, Minnesota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina, hey, Oklahoma, I think I love you, but don't even know ya.